7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De oppositie in Suriname is bezorgd over het uitblijven van de uitslag van de parlementsverkiezingen... en is bang dat er wordt gefraudeerd. De stemmen die maandag zijn uitgebracht zijn opgeslagen in een hal. Die wordt door burgers bewaakt, maar verschillende politici onder wie Ronnie Brunswijk... zeggen dat er is geprobeerd om stembiljetten te stelen en de uitslagen te veranderen. De regering en de NDP van president Bouterse hebben nog niet gereageerd. Verwacht wordt dat ze fors zullen verliezen. Het kabinet vertrouwt erop dat reizigers in het openbaar vervoer zich houden aan de regels voor de coronacrisis. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven kan alleen dan de normale dienstregeling worden uitgevoerd, die volgende week weer wordt opgestart. De Tweede Kamer is bezorgd, er mag vanaf 1 juni maar een beperkt aantal passagiers mee en die moeten een mondkapje dragen. Het is nog onduidelijk hoe dat wordt gehandhaafd. De staatssecretaris zegt dat ze niet overal personeel wil inzetten dat in de gaten houdt of reizigers zich wel aan de regels houden. De Nederlandse planbureaus, waaronder het SCP, vinden dat het kabinet niet te veel moet vasthouden aan de termen nieuw normaal en anderhalve meter samenleving. Dat is niet wat mensen willen, zeggen ze. Ook vinden ze, samen met het RIVM, e dat er in het coronabeleid meer aandacht moet komen voor kwetsbare groepen, zoals mensen met mentale problemen en ouderen. De man die gisteren werd doodgeschoten door de politie... reed vlak daarvoor met zijn auto over een begraafplaats in Schavenland bij Hilversum. De 39-jarige man reed tegen acht graven en botste tegen de aula van de begraafplaats. Agenten vonden het volgens het OM nodig om op de man te schieten. Later overleed hij. Wat de man op de begraafplaats te zoeken had, wordt nog onderzocht. Het weer, ook vanavond nog wat wolkenvelden. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Morgen is het weer zonnig. Met een matige noordoostenwind wordt het tussen de 17 en 23 graden.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 Diane's debutante backseat of Jackie's car. chili dog outside taste freeze Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone to walk on. Checks his back, clicks his thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean.